Een derde van de bevolking vindt dat Nederland de grenzen moet sluiten voor asielzoekers. Maar er is daarnaast een grote groep van bijna 60% die er genuanceerder over denkt. Zij vinden dat Nederland wel de plicht heeft om mensen die vluchten voor oorlog en geweld op te vangen. En als het gaat om arbeidsmigranten, dan vinden veel mensen wel dat daar grenzen aan moeten worden gesteld, maar ook dat ze nodig zijn om economische redenen. De politie heeft een inval gedaan bij een huis in Enschede... in het onderzoek naar twee ontvoerde kinderen uit Dalsen. Daar werd gistermiddag een Amber Alert voor uitgegeven. Of er iets is gevonden in het huis is onduidelijk, meldt RTV Oost. Het zou gaan om een oud woonadres van de kinderen. Op de A50 bij Epe zijn meerdere auto's over de kop gegaan. Daarbij is een onbekend aantal gewonden gevallen. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Het ongeluk gebeurde even na half tien op de A50 van Vaassen richting Zwolle. Kwamen daarna veel hulpdiensten naartoe. De snelweg is dicht tussen Epe en Heerde-Zuid. Hoe lang dat gaat duren is niet duidelijk. Verkeer wordt omgeleid via de A1 en de A28. In Duitsland is een brug vernoemd naar de Joodse schrijver Gerhard Durlacher. Hij vluchtte in 1937 naar Nederland voor de nazi's, maar kwam toch in Auschwitz terecht. Dat overleefde hij. Pas op latere leeftijd begon hij te schrijven over zijn oorlogsherinneringen. Zijn debuut Strepen aan de hemel kwam in 1985 uit. In zijn geboortestad, Baden-Baden, waren al struikelstenen met zijn naam geplaatst... en nu is daar ook een brug naar hem vernoemd.